Maar de commissie Gelijke Behandeling steunde het meisje, waarop ze naar de rechtersbank in Haarlem gaf de school gelijk. De advocaat van het meisje zegt dat het Don Bosco College niet fundamentalistisch katholiek is en dat de school daarom niet het recht heeft haar identiteitsvorming zo te dwarsbomen. In Amsterdam worden posters verspreid om huizen te markeren waar tijdens de Tweede Wereldoorlog Joodse gezinnen woonden. Dat is een initiatief van het Amsterdamse 4 en 5 mei-comité. Als de bewoners de posters ophangen moet dat zichtbaar maken hoeveel Joden er voor de deportatie in Amsterdam woonden. Op de website van het Joods Monument is informatie over voormalige bewoners terug te vinden. De posters worden op 22 april onder meer via een bijlage in het Parool verspreid. De strijd in Ivoorkust lijkt te zijn beslecht in het voordeel van de gekozen president Ouattara. Twee generaals van de zittende president Bakbo onderhandelen nu over de voorwaarden voor de overgave van Bakbo. Dat heeft de Franse premier Fillon verklaard. Er zijn ook berichten over een aanstaand vertrek van Bakbo naar Mauritanië. De Franse interventie in Ivoorkust lijkt van beslissende betekenis te zijn geweest. Gisteren bombardeerden de Fransen onder VN-vlag wapenopslagplaatsen van Bakbo. Vandaag rukten de troepen van zijn rivaal Ouattara verder op in Abidjan en omsingelden daar het paleis van Bakbo. Volgens verschillende bronnen houdt hij zich daar schuil in een bunker. De minister van Buitenlandse Zaken van Ivoorkust vluchtte vandaag naar de Franse ambassade en zei daar dat de oorlog voorbij is.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 been told. If you don't ask, you don't get. How many lies have taken your money? Your mother said you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 却为自。 that we choose. It's the music that we choose. It's the music that we choose. It's the music that we choose. Oh, the music that we choose. It's the music that we choose. It's the music that we choose. The world is spinning too fast. I'm fine that Nike shoes to keep myself tethered to the days I tried to lose. Oh, my mama said slow down You must make your own shoes Stop dancing to the music I've got gorillas in a happy mood Keep my groove on Get the groove on Get the groove on jungle Watching a fake betrayal Caught up in the conflict between his brain and his tail And if time's elimination Then we got nothing to lose Please repeat the message It's the music that we choose Keep my groove on Get the cool. Plaza.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 know a bar out in Mars Where they driving spaceships instead of cars